De Amerikaanse kustwacht heeft dat ontdekt. Dagelijks loopt naar schatting 160.000 liter olie in zee. Deskundigen weten nog niet hoe ze het lek op de oceaanbodem kunnen dichten. Toen het olieplatform donderdag zonk, leek het erop dat de pijpleiding op tijd was afgesloten. Maar nu blijkt dus dat er toch olie in zee loopt. De Partij voor de Arbeid houdt vandaag haar partijcongres, net als de Partij voor de Dieren. Op het PvdA-congres in Nijmegen wordt het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld. verder zal het congres de kandidatenlijst vaststellen en een lijsttrekker kiezen. De enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap is Job Cohen. Hij houdt aan het eind van de middag zijn toespraak. Op het congres wordt afscheid genomen van Wouter Bos als politiek leider. Gisteren waren de partijcongressen van CDA, de SP, de VVD en de ChristenUnie. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen door tornado's. Minstens twaalf mensen zijn gewond geraakt. Een tornado van anderhalve kilometer doorsnee rukte de daken van tientallen gebouwen af. Bomen werden ontworteld en elektriciteitspalen vielen om. Topman Strauss-Kaan van het Internationaal Monetair Fonds heeft gezegd dat de Griekse burgers niets hoeven te vrezen van het IMF. Het IMF onderhandelt met de Griekse regering over de voorwaarden voor de lening die Griekenland vrijdag heeft aangevraagd. Strauss-Kaan wilde niets zeggen over die onderhandelingen, maar zei wel dat het IMF er alleen maar is om de Grieken te helpen. Veel Grieken zijn bang dat het IMF de Grieken te strenge bezuinigingen oplegt. En dan nog het weer. Zonnig en vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten meer bewolking en kans op wat regen.